Dat heeft oud-voorzitter Bert Bakker van de parlementaire enquêtecommissie die de val van de enclave onderzocht gezegd in Nieuwsuur. Nu de Hoge Raad de juridische aansprakelijkheid van Nederland voor de dood van de mannen heeft bevestigd, zou het volgens hem heel chic zijn dat te laten volgen door verontschuldigingen. Die staan volgens Bakker los van het bepalen van een schadevergoeding. Premier Rutte wilde gisteren niet zeggen of het kabinet excuses gaat aanbieden, zoals ook de oppositie wil. Advocaat Zegveld van de nabestaanden zei in Pauw en Witteman dat de tijd voor excuses na twaalf jaar voor haar gevoel wel is gepasseerd. De NASA heeft een nieuwe onbemande raket naar de maan gelanceerd. De maansonde gaat onder meer de bijzonder ijle atmosfeer van de maan onderzoeken. Wetenschappers hopen ook meer inzicht te krijgen in het opmerkelijke gedrag van maanstof... dat op bepaalde momenten hoog boven het maanoppervlak lijkt te zweven. Daarnaast test de NASA een nieuw lasercommunicatiesysteem... dat gebruikt kan worden bij toekomstige missies naar andere planeten in het zonnestelsel. Met behulp van lasers kunnen veel grotere hoeveelheden data worden verzonden dan met radiosignalen. Schiphol is dit weekend lastig bereikbaar per trein. Door werkzaamheden rijden er veel minder treinen van en naar de luchthaven. Ter vervanging rijden er bussen. ProRail is bezig met het verbeteren van de spoorverbinding tussen Schiphol en Lelystad. Zo wordt er gewerkt aan een nieuw spoorviaduct over de A4. Die snelweg is daarom dit weekend bij de luchthaven s'nachts voor een deel afgesloten. De werkzaamheden aan het spoor bij Schiphol staan gepland tot maandagochtend kwart over vijf. Het weer is op de meeste plaatsen droog met minima rond 15 graden. Overdag vooral in het westen geregeld zon. In het oosten meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het met regen nog maar 17 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get.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 catch fire.